Hij ging daar naartoe voor een bruiloft, maar kan al ruim een jaar het land niet uit. Telkens als hij bij de grens staat, wordt hij geweigerd. Ik heb eh, de, Nederland, personeel van Nederland, eh, de Nederlandse ambassade gezien bij de eh, Egyptische kant. Ze hebben mij daar gelaten, ze hebben voor mij niks gedaan. Het was echt niet normale, niet normale 15 maanden. Volgens een advocaat haalt Israël hem door elkaar met iemand met dezelfde achternaam... of denken ze dat hij Hamas steunt. Jonge mensen sporten meer. 74% van de mensen tussen de 15 en 25 sport minstens één keer per week. Twee jaar geleden was dat nog 69%. Vooral fitness is populair. Sommige mensen gaan dat doen omdat het flexibeler is dan bijvoorbeeld sporten bij een voetbalclub. Een leerling van de middelbare school in Nieuwegein is overleden na een wurg-challenge. Bij die choking challenge knijp je zelf je keel dicht of doe je dat bij iemand anders. Het idee van zo'n spel is om net op tijd los te laten voordat je flauw valt. Maar het is dus levensgevaarlijk, blijkt nu ook weer. Volgens de politie was niemand anders bij de challenge van deze leerling betrokken. Er wordt dus ook niemand vervolgd. En dit weekend begint de nationale tuinvogeltelling. Duizend Nederlanders kunnen vanaf hun tuin, balkon of vanuit hun raam de vogels in hun tuin tellen. En dat is belangrijk, deze bioloog, want als ze er zo achter komen dat een vogelsoort minder geteld wordt, kunnen ze die vogel helpen dat je daar bijvoorbeeld dus ook eh, beschermingsmaatregelen voor gaat nemen. Dat je zegt, nou, die, die huismussen die nesten er normaal onder de losliggende dakpannen... of tussen de kieren die in oude huizen vaak wel aanwezig zijn... maar in nieuwe huizen niet. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld gaan nadenken... oké, hoe kunnen we die, die huismussen dan een handje helpen... door bijvoorbeeld nestkastjes aan te leggen of op andere manieren? Deze man gaat ook vogels stellen in zijn tuin... en heeft een handige tip om meer vogels te lokken. Doe gewoon een vogel na. Maar de koekoek denkt dan echt dat u ook een koekoek bent? Ik het wel. Hij geeft in ieder geval antwoord. Ja. En wat zegt hij dan? Uh, <laughs> koekoek. Ja, de huismus wordt meestal het vaakst geteld. Krijg je nog het weer? Het is bewolkt en gaat regenen. Ook gaat het hard waaien. Het wordt 7 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Op veel scholen is het puzzelen met de roosters... omdat veel docenten zijn uitgevallen met griep. Op sommige scholen heeft bijna een kwart zich ziek gemeld van de leraren. Automobilisten moeten rekening houden met problemen bij tientallen viaducten op snelwegen. Dat komt door een constructiefout. De viaducten slijten namelijk sneller dan gedacht... omdat de constructie niet goed tegen strooizout kan. Tennisser Novak Djokovic heeft geblesseerd opgegeven in de halve finales van de Australian Open. Servische recordhouder met 10 zegers in Melbourne raakte eerder in het toernooi geblesseerd aan zijn been.